12 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ouders in Zaandam zijn in opstand gekomen tegen de vierdaagse lesweek op de basisschool van hun kinderen. CBS Tamarinde heeft sinds een paar maanden een schooldag geschrapt vanwege het lerarentekort. De vijfde dag moeten de kinderen thuis opdrachten maken. De ouders zijn het zat en hebben een handhavingsverzoek gedaan bij de leerplichtambtenaar in Zaandam. Twee kinderen van een Belgische jihadiste zijn aangekomen in België. De meisjes van 2 en 4 zijn geboren in Syrië. Hun vader, een IS-strijder, kwam daar om het leven. De moeder vluchtte met de kinderen naar Turkije en zit daar gevangen. Ondanks bepaalde een Belgische rechter dat de regering Belgische IS-kinderen moet terughalen. Als Groot-Brittannië eind maart zonder deal uit de EU stapt... komt er voor Nederlandse burgers en bedrijven een fiscale overgangsregeling. Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk wonen... houden dan bijvoorbeeld nog een jaar lang recht op hypotheekrenteaftrek in Nederland. Ze hebben zo meer tijd om zich op de nieuwe situatie voor te bereiden. De regering van Venezuela is kwaad over de beslissing van tien Europese landen... om oppositieleider Guaido te erkennen als de nieuwe tijdelijk president... President Maduro zegt dat hij de relatie met de Europese landen nu gaat herzien. Onder de tien landen zijn Nederland en ook Spanje, waarmee Venezuela een historische band heeft. En dat maakt het besluit voor Maduro extra pijnlijk. Klanten van een bank in Antwerpen zitten in grote onzekerheid na een spectaculaire bankroof. Gisteren kwamen inbrekers via een tunnel vanuit het riool de bank binnen en haalden 20 tot 30 kluisjes leeg. De bank wil pas zeggen wie er getroffen zijn als alle klanten een verklaring hebben afgelegd over de inhoud van hun kluis. Het weer. Vannacht wordt het geleidelijk bijna overal droog. Minima van 2 of 3 graden. Morgen veel bewolking, maar vooral in het noorden ook wat zon.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 jou zoveel heeft gebracht. Als ik jou zie, s'avonds bij het park could be the last two on earth to start a new world. Just you and me, girl, try. And you can almost see how it could be. Just you and me.